uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-shop. Pleegzorg Nederland kampt nog steeds met een tekort aan pleegouders... voor kinderen tussen de 10 en 18 jaar. Ondanks een toename van ruim 3000 pleegouders het afgelopen jaar... blijven pubers vaker dan jonge kinderen op de wachtlijst staan, zegt Pleegzorg Nederland. Hoe groot het tekort is, is volgens de organisatie lastig te zeggen. Als een kind te lang op de wachtlijst staat, wordt een andere oplossing gezocht... en verdwijnt het kind van de lijst. Vorig jaar woonden ruim 21.000 kinderen en jongeren in pleeggezinnen. President Poroshenko van Oekraïne is woedend over Russische troepenbewegingen in het zuidoosten van zijn land. Separatisten en Russische militairen hebben de grensplaats Novo-Azovsk ingenomen. Poroshenko wil dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bijeenkomt. Zelf heeft hij zijn eigen Nationale Veiligheidsraad bijeengeroepen. Hij wil zoeken naar mogelijkheden om de oprukkende Russen en separatisten tegen te houden. Vanwege de ontwikkelingen heeft de Oekraïense president een geplande reis naar Turkije afgezegd. Het Openbaar Ministerie stopt met het onderzoek naar bedreiging van burgemeester Van Aartsen van Den Haag door Geen Stijl. Dat had in een artikel over censuur foto's geplaatst van de onthoofdingsvideo van de journalist James Foley door een strijder van IS. Op de foto was het hoofd van Foley vervangen door dat van Van Aartsen. De hoofdofficier van Justitie vond de foto's schokkend en besloot tot een onderzoek naar de vraag of ze bedreigend waren voor Van Aartsen. Het OM concludeert nu dat er niets strafbaars is gebeurd. Hoewel de foto bedreigend kan overkomen, heeft de journalist niet de opzet gehad om Van Aartsen te bedreigen, schrijft het OM. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen en motregen. In het noordoosten tot, de avond, tot vanavond droog en zonnig. Het is 20 graden in Zeeland, 23 in het oosten. Morgen zon en buien bij een graad of 21. Dit was het NOS. E. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staat op de A9, Alkmaar richting Diemen. Tussen Aalsmeer en Oudekerk aan de Amstel 3 kilometer file door een gestrande vrachtwagen. Die blokkeert daar twee rijstroken. En de Velse tunnel op de A22 is in beide richtingen dicht door een ongeluk.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 Met nu de Muziek Boulevard. Flip, plop en Bob. En uh, daar zijn we dus weer met de tune van Matchbox Uitvoering nummer 42 op 28 eh, augustus 2014. Het tweede uur. En we beginnen met een eh, nummer uit 1985. En daarna een uit 1989. Dat houdt niet op vandaag. Ehm, een compositie van Bolland en Bolland en een productie van Frank Varian. En zo meteen leggen we wel allemaal uit wat u heeft gehoord. Nog veel plezier vandaag. Eh, de komende drie uur, want over een uur is Hans er weer natuurlijk. Met zijn ZFM Muziek Boulevard live. En ook met heel veel lekkere muziek en een eh, interview met iemand. Ik zou niet weten wie. war populär, er war so exaltiert, Kasa hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol und alles lief.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 En daarna hoorden we Girl, I'm Gonna Miss You van Millie Vanilli. Productie van Frank Varian. En de heren Millie Vanilli eh, die hadden een keer een Grammy Award gekregen voor de beste LP. En toen kwam even later uit dat ze werkelijk geen noot hebben gezongen op die hele LP niet. En ook eh, op live concerten playback is eigenlijk. Ze hebben dus die Grammy gewoon weer moeten inleveren. We gaan even terug naar het vorige uur, want we hebben nog een paar platen daar staan. Die wilden we gewoon draaien. De eerste twee die we gaan draaien daarvan hebben allemaal de titel Alone Again. De eerste staat de eh, tussen haakjes achter Naturally. En bij de tweede staat Alone Again Or. Gilbert O'Sullivan and Love. touch, but mentally doe zich deze nog. Indrukwekkend nummer van eh, de Sandy Coast uit 1969. Capital Punishment. Ehm, we gaan naar Blue Eyed Soul. Daar een eh, favoriete zanger van mij. Een fantastisch mooie stem. Heeft gewerkt met de grootste der aarde. Clapton en Ringo onder andere. En nog veel en veel meer. Elton John. En hij heeft hier een eigen compositie uit 1995 van de CD Blue Views. Hier is Paul Carrick met Eyes of Blue. stem van Paul Carrick. En hij was ook de stem op de hit van Mike and the Mechanics, The Living Years. En als ze die draaien, dan kan je rondom mij het plekje volledig weer helemaal droog dweilen. Ehm, we gaan naar een eh, kopie, van, <laughs> kopie, een cover van een nummer van Buddy Holly... uitgevoerd door Dave Mason van de LP Split Coconut uit 1975... Crying, Waiting, Hoping. cover dus van een Buddy Holly nummer... Crying, Waiting, Hoping, uitgevoerd door Dave Mason... die we ook nog kennen natuurlijk van de band Traffic. Eh, de reguliere Cliff Hit, en die komt uit 68, mei 68... is geen grote hit geweest. Eh, eigenlijk nergens, niet in Engeland, niet in Nederland. En als het in Nederland al geen hit is, ja, dan wordt het nergens wat natuurlijk. Ehm, hij komt wel uit de film To a Penny... En eh, hij zingt het ook hier vandaag in de Matchbox in de studio van ZFM Live. En het uh, heet I Love You Forever Today. Love is being friends, she says. Going on and on, she says. says, I don't believe a word. She says, I don't believe a word. Love is now for me, I say. True love needn't come to stay. It can come then slip away Believe me when I say that love is strictly for today. Love is many things to many people. I just know what it means to me. Love is tie me down to many people. For me, if it's right, then it's got to be free. say tomorrow I'll still feel this way? Who knows what games we both might play, but this I'm gonna say. I love you forever today. All today. Instrumentaal zat het goed in elkaar en ook vocaal was er niets mis mee. Maar om nou te zeggen, hitpotentie, dat dan weer niet. I Love You Forever Today uit de film Two A Penny dat was Cliff Richard. Voor de laatste keer vandaag gaan we naar de jaren 90. En dan met name het jaar 1991.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 <laughs> dat zou ik even aan Hans moeten vragen, want die kan dat dan weer wel. Maar dit was Mr. Big and To Be With You. We gaan naar eh, Smitskamp, Bennett, Van Leeuwen en Warner. strong. to get on with me neighbours. But they make it very clear they've got no room for ravers. dee doo There's no one to hear me, there's nothing to say, and no one can stop me from feeling this way. Yeah. LP Brightest Selection, Ogden's Not Gone, Celebrated Flake Tobacco. Dit waren de Small Faces met eh, Love, eh, Lazy Sunday. We gaan naar eh, een van mijn favoriete zangeressen, Melanie. Melanie Safka met een van haar vele hits, Beautiful People. Beautiful people You live in the same world as I do, but somehow I never noticed you before today. I'm ashamed. me, I would run and take off. care of you. Beautiful people, you look like sitting right next to you. You may be a beautiful people too. And if you take care of him well, then maybe he'll take care of you. Cause all of the beautiful people do. And I'm a beautiful people too. In een van de uitzendingen van de vinyljaren met Ruud heb ik een keer gedraaid... Mr. Tambourine Man van Melanie... Een zeer indringende uitvoering. En op haar eerste eh, LP, de Born to Be van Melanie... staat ook een ander nummer wat net zo mooi en net zo indringend is. Mama, Mama. En waarschijnlijk ga ik dat nog wel een keer draaien. Eh, nou, ik weet het eigenlijk wel zeker. Alleen wanneer, dat is even onbekend. Eh, wat gaan we nu doen? We gaan <laughs> over een landrover met een bijnaam. het was de landrover Hell on Wheels van Paul en Linda. En daar heeft hij dan ook maar een liedje over gemaakt. Hell on Wheels. Van de CD Wingspan was dit Hell on Wheels. Een liedje gemaakt over de Land Rover Hell on Wheels, Wings en Paul McCartney. Gaan we naar een eh, compositie van Bob Dylan in de uitvoering van eh, Mighty van eh, Manfred Mann. En ik geef het al helemaal weg. 1968, Quinn the Eskimo, Mighty Quinn. even tijd voor eh, de grungy granola suite van Percy Faith en zijn orkest. Totdat eh, Les Paul en Mary Ford weer eh, ja, tussen beide komen. die andere gewoon helemaal weg. Les Paul en Mary Ford en de Bye Bye Blues betekent dus einde van Matchbox nummer 42. Zometeen tussen 4 en 6 Hans Wassenaar met eh, ZFM Muziek Boulevard Live. Van 4 tot 6. En daarin ook een interview met uh, eh, een medewerker van ZFM. We zullen wel zien wie dat is. Eh, veel plezier dit komende weekend. Hopelijk mooi weer. En graag tot de volgende week. En dan zitten we alweer in september. Fijn weekend. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...